Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is druk bij de pomp in Engeland. Er is een tekort aan brandstof doordat er te weinig vrachtwagenchauffeurs zijn om de benzinestations te bevoorraden dus staan er bij veel pompen rijen met Britten die hun tank vol willen gooien. Dat hamsteren is niet nodig, zegt de Britse transportminister, want er is genoeg. The good news is, as I say, there is plenty of fuel. The bad news is, if everyone carries on buying it when they don't need it, uh, then you would continue to have uh, queues. Om iets te doen aan het tekort aan vrachtwagenchauffeurs gaat de Britse regering 10.000 tijdelijke visa geven aan chauffeurs uit het buitenland. De aswolk die is ontstaan na de vulkaanuitbarsting op het Spaanse eiland La Palma is vannacht over Nederland getrokken. In die wolk zat het giftige zwaveldioxide. Maar volgens het RIVM zat er zo weinig van die stof in dat er geen gevaar was voor de volksgezondheid. In Duitsland wordt vandaag gestemd voor een nieuw parlement. Maar niet op alle plekken konden de stemlokalen vanochtend open. In Woepertal, op ongeveer een uurtje rijden van Venlo, werd uitgerekend dit weekend een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Nou, Daardoor moesten mensen in de omgeving geëvacueerd worden. En de vijf stemlokalen konden ook niet open. In de loop van de dag moet die bom ontmanteld zijn. En deze voetballer zien we voorlopig niet terug op de velden. Ronnie Brunswijk is el vicepresidente de Suriname. El país al que representa Inter de MongoTapo. De 60-jarige Ronnie Brunswijk is vicepresident van Suriname. En ook eigenaar van een voetbalclub. Deze week stelde hij zichzelf op in een belangrijke kwalificatiewedstrijd. Zijn team verloor de wedstrijd met 6-0 en na die pot deelde Brunswijk geld uit in de kleedkamer van de tegenstander. Daar was de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond niet van gediend. Brunswijk is voor drie jaar geschorst en beide clubs zijn uit de competitie gehaald. Heb ik het weer nog. Het is op de meeste plekken droog. Af en toe schijnt het zonnetje. Het is lekker warm. 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog altijd een lange file op de A7 van Horen naar Zaanstad... tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord. Je hebt een uur vertraging na een ongeluk. De rijbaan is daarom ook dicht.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 Ah, touchdown. Ik ga naar de jule, that's another bust down. Wat ze die moet brr brr brr Moskou op so op een fucking lockdown. Fucking lockdown. Ah, mijn boy also helemaal kinky, bakken dat. Mijn jongens auto in de auto, bakken dat.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 Ze zegt Melly, je zegt una puta mala. Ze was Mary Eddie, Jersey, hier is chaca, Periando, machucando, estamos gozando, fumando, hangueando, tenemos tanto. Chavo, andamos, con los palos, voor die palomos, huevos, cocotazos. Geen de post, maar ik ben El Presidente.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 Ja, we hangen tot bouw, we zijn weer van scherm. Weer of missing out, ah, heb een data leuk. Eh. Swipe, orsies oh, aan die hit, eh, hoe, ah. Jullie shit gaat fout, heb wat raar gespeeld. lekker op Alani, ja, maar in de koef, kaf, eh.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 Je peux plus voir la vie des autres, même en peinture. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Skipping town, down to Mexico. Lipstick on, in the thunderbird, let's roll. Drive right off the world. leave your job and your gaslight man.